Van 7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet tilt niet zo zwaar aan artikelen van het Turkse staatspersbureau... over organisaties in Nederland die banden zouden hebben met de Gulen-beweging. Het stuk is op het eerste gezicht gebaseerd op berichten in de Nederlandse pers... over ouders die hun kind van een vermeende Gulen-school hebben gehaald... zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije ziet islamgeleerde Gulen als het brein achter de mislukte staatsgreep. Buitenlandse Zaken wijst er nog eens op dat stigmatisering of intimidatie van Gulen-aanhangers onacceptabel is. Bij een zelfmoordaanslag in de buurt van het presidentieel paleis in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien mensen omgekomen. Andere bronnen spreken van 26 doden. Ook zijn er meer dan 30 gewonden, onder wie enkele ministers die in een hotel in de buurt waren. Een vrachtwagen met explosieven ontplofte net buiten de paleispoort. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Mogadishu is opgeëist door de terreurbeweging Al-Shabaab. De Franse minister van Economische Zaken, Emmanuel Macron, heeft ontslag genomen. Officieel is er geen reden gegeven voor zijn vertrek, maar in Parijs doen geruchten de ronde dat hij wil meedoen aan de komende presidentsverkiezingen. Macron is een criticus van president Hollande, al zijn ze beide lid van de Socialistische Partij. De taken van Macron worden voorlopig overgenomen door minister Sapin van Financiën. Acht van de dertien regionale omroepen voelen er niets voor om samen te gaan. Dat blijkt uit een brief van een aantal ondernemingsraden. Staatssecretaris Dekker wil de regionale omroepen laten samenwerken om geld te besparen. De vraag is nu of dat gaat lukken. Een woordvoerder van de staatssecretaris wil niet te veel zeggen over de ontstane situatie, maar de ingeboekte bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroep gaat volgens hem gewoon door. Het weer, het is vanavond helder en droog. Vannacht is er kans op mistbanken en nevel. Het koelt af tot ongeveer 12 graden. Morgen schijnt de zon volop en is het 22 tot 26 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog rijden op de A4 naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Tussen Hoofddorp en Roelof Arensveen. Een kapotte vrachtauto op de A10. Daarom staat er file tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid.